Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Op een bedrijventerrein in Ter Aar in Zuid-Holland is een hele grote brand uitgebroken. De zwarte rookwolken zijn tot in Den Haag en zelfs Utrecht te zien. De brand begon in een plastic bedrijf, maar is inmiddels overgeslagen naar een houthandel. Af en toe zijn explosies te horen. Dat zijn gasflessen op heftrucks. En de brandweer zegt nu tegen omwonenden dat ze hun ramen en deuren dicht moeten houden. Er wordt nog bekeken of er mensen in het pand zijn. Honderden ouders met een Caribische achtergrond die de zijn geworden in de toeslagenaffaire... zijn gevlucht naar eilanden als Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Doen ze vaak uit schaamte en Monique kan erover meepraten. De problemen waren nog niet over, want uh, eh, begint beginnen andere problemen. Begint op Curaçao. Want dan heb je geen woning, je hebt geen baan. Gedupeerde ouders kunnen nog tot eind dit jaar aankloppen voor compensatie. De staatssecretaris die gaat over de toeslagenaffaire maakt nu een rondje langs de eilanden... om ervoor te zorgen dat ook de slachtoffers daar zich melden. Boris Johnson gaat weg uit de Britse politiek. De oud-premier was al opgestapt na een reeks schandalen... met als bekendste de Partygate. De feestjes die hij in coronatijd hield in zijn ambtswoning. Nu levert Johnson ook zijn zetel in in het Britse lagerhuis. De echte conclusies van het onderzoek naar al die illegale feestjes... moeten nog bekend worden. Maar Johnson gaat daar dus niet op wachten. Ken je deze muziek nog? Het is de soundtrack van Jurassic Park. Die film ging precies 30 jaar geleden in première. Natuurlijk over een park vol met tot leven gewekte uitgestorven dinosaurussen. Ja, dat was toen razend populair. En nu is duidelijk dat de wetenschap daar ook heel veel aan heeft gehad. Vertelt de baas van het Dinolab van Museum Naturalis. Sindsdien zijn zoveel meer mensen geïnteresseerd geworden in dinosaurussen. Dat er echt een, een, een dino-renaissance eh, eh, heeft plaatsgevonden. sinds 1993, toen die film uitkwam zijn er waarschijnlijk twee keer en misschien zelfs drie tot vier keer... zoveel dinosaurussen eh, benoemd, hè, gevonden en beschreven... dan dat er in de honderd jaar daarvoor gebeurd is. En door al dat onderzoek is er ook een veel beter beeld gekomen... van wat er in die tijd met dinosaurussen is gebeurd.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 Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Maar ruggengraat remix. Ik wil niet meer weten wie ik ben. Ik heb vlamvlekken van een sigaret in mijn gloednieuwe witte overhemd. mijn rug Loop maar wat mee te blaren.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 surface and every shadow girl eerst het NOS nieuws van 12 uur.